Aan het begin van een nieuwe aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Wees welkom. Goedemorgen. Dichtbij en betrokken. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Tot 12 uur ga ik je oren voor troetelen met echt fantastische muziek en een paar leuke onderwerpen. Dus blijf bij me, blijf bij ZVL en drink lekker koffie met me. Ja, want we gaan hier zo meteen aan de derde bak al, dus eh, dat schiet al lekker op. En luister intussen mee naar mooie muziek van Aphrodite's Child. Rain and Tears. Nou, de regen hebben we de afgelopen week nauwelijks gehad. En de tranen eigenlijk ook niet, hoop ik voor je. where he would have a hassle with the human race. Sang hip hop and don't stop, just blast off. Sure shot, cause the man from Mars stopped eating cars and eating bars, and now he only eats guitars. Get dat op de laatste dag van mei. Blondie en Rapture. Mooi hè? Mooie herinneringen uit 1981. En uh, Aphrodite's Child en Rain and Tears. Dat allemaal in de show. Straks, een leuk onderwerp, interessant onderwerp. Footwatch maakt genomineerden van de Gouden Windeieren bekend. Wie krijgt dat ei? Wie heeft de bol geflasht? Wie heeft gekke dingen geroepen over haar product. Hmm. Je dat straks hier in de show. Dus even wachten. Over een kwartiertje komt het eraan hier bij ZVL. et pour moi, tu verras. Ça ressemble à un rêve d'enfant, on croit que c'est dimanche et que c'est le printemps. La radio donne enfin des nouvelles, nouvelles et nous parle enfin peu de toi. duszą. c'est dimanche et que c'est le printemps. Julien Clerc, hmm, ça commence hmm, le rêve d'enfant, naturel. En wat hoort hij ervoor? Oh ja, Kelly Clarkson, Because of You. Een van de allermooiste nummers van haar. En je weet het hè, je hoort bij ons hier de allermooiste muziek bij ZVL. En de meest interessante informatie. En die informatie vind je op onze website. Ik ga daar straks iets meer over vertellen. Dus stay tuned. She was morning and I was nighttime. I one day woke up to find her lying beside my bed. I softly said, Come take me Though I'd done someone wrong somewhere, but I don't know where. I don't know where come lately. You are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Play me Song she sang to me, song she bring to me, words that rang in me, rhyme that sprang from me, warm the night.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 Because You Love Me. Is dat mooi? Het zal maar over je gezongen worden, vind je niet? Zeker op zo'n zondagmorgen, de laatste zondag van mei je. Tijd voor ons eerste gesprek in de show. Eerst mijn collega Herman de Bruin. Foodwatch maakt genomineerden de Gouden Windei 2026 bekend. En wat het Gouden Windei is, dat ga ik vragen aan Frank Linter. Is in de uitzending. Hij is van de stichting Foodwatch. Eh, Frank, welkom. Dankjewel, hallo. Ja, het Gouden Windei, wat is dat ook weer precies? Het Gouden Windei, dat is onze publieksverkiezing om het eh, meest misleidende voedselproduct in de supermarkt. Oh, eh, zijn, ja. die zijn er dan dus blijkbaar. Ja, zeer zeker. We komen er echt wel achter dat heel veel voedselfabrikanten de voorkant van een verpakking eh, mooier maken dan de inhoud daadwerkelijk is. Ja, staan er dan leugens op? Of kan je dat niet zeggen? Wettelijk gezien zijn het eh, niet leugens, maar als consument word je wel echt bedonderd als je bijvoorbeeld een knijpflesje van uh, eh, café cheddar saus hebt, mhm. eh, waar vervolgens dan maar 1% van die cheddar kaas in zit. Ja, dan moet je voor achterop in de, tussen de kleine lettertjes kijken. Ja, dan vinden we toch dat je bedot uitkomt. Of een blikje John de West proteïnetonijn, tonijn, oh. wat heel mooi is vormgegeven, waar je in sommige supers echt wel tientallen centen meer voor betaalt. Maar ja, tonijn is sowieso al van zichzelf rijk aan eiwit. Dus ja, ja, ja. Ehm, het mag, maar dit kan niet door de beugel eigenlijk. Nee. Is het eh, reclame van gebakken lucht? Eh, zo mag je het ook wel stellen, ja, <laughs> zeker. Nee, vinden dat de, eh, de, de voedselmarketeers, die, die hebben daar absoluut wel een handje van. Ja. Jullie doen het voor de zestiende keer. Mhm, dat klopt, ja. Maar elk jaar is het weer nodig, want de fabrikanten leren niks of weinig. Nou, dat, eh, dat ze niet misleren, leren, dat, ehm, dat is gelukkig niet het geval. Want heel vaak is een nominatie van het Gouden Wind daar echt wel eh, aanleiding om eh, de, de, verpakking dan aan te gaan passen. En dan krijg je vaak ook wel een belletje of een mailtje van de fabrikant. Oei, oei, sorry. Eh, ja, nee, we willen liever niet het gouden windij van Foodwatch winnen. Want dat is de prijs die geen enkele fabrikant wil. Ehm, maar goed, ja, we, we, we, krijgen honderden en honderden klachten eh, op jaarbasis binnen. Dus maar ja, een, een verkiezing met, eh, ja, waar je dan als, als publiek uit honderden moet kiezen, dat wordt een beetje te veel. dus we hebben het bij vijf kandidaten gehouden het is zo dat wij eh, eh, als consumenten eh, eigenlijk binnen één seconde al een aankoopbeslissing maken. Mhm. en in die tijd kan je misschien een beetje een indruk krijgen van de verpakking en de kleur. En, en inderdaad het, de smaak van een product of wat, waarvan je denkt, nou dat is het, het hoofdingrediënt. Maar je kan, je kan nooit op de achterkant dan al hebben gezien van, nou we hebben bijvoorbeeld ook een genomineerde, dat is bijvoorbeeld een, een, zakje chipjes voor kinderen waar dan ook groot op de voorkant staat dat het gemaakt is van eh, linzen. Het zijn dan eh, linzenchipjes. Maar ja, kom je, eh, op, de achterkant, op de achterkant kom je er pas eh, achter dat het voor eh, bijna driekwart uit maisbloem bestaat. En, voor min, en voor minder dan 10% uit linzen. Ja, ehm, ja, dan word je toch wel bedot. Ja, dat zeker. En, de lettertjes zijn ook zo klein, hè? Die worden volgens mij steeds kleiner. Of ligt dat aan mijn ogen misschien? <laughs> Nou, dat, <laughs> dat idee deel ik wel met je. Maar het, het is ook nog eens zo dat vanuit de wet en regelgeving... dat is dan op Europees niveau vastgelegd... dat voedselfabrikanten die mogen op in etiketten eh, en verpakkingen kleinere lettertjes eh, gebruiken dan bijvoorbeeld eh, wat er minimaal is toegestaan officieel bij boekenkranten boeken, kranten en tijdschriften. Ja ja, je wordt bedoeld waar je bij staat. En een aantal kandidaten bij ons zijn dan ook hè, sapjes en siropen... waarop de voorkant heel mooi peer staat... of dat het zou bestaan uit citrusfruit of uit perzik. Nou, dat zijn vaak, de, hè, dat, wordt gezien als wat luxere premium eh, fruitsoorten. Maar ja, moet je ook weer bij de ingrediënten kijken achterop. En dan zie je, ja, het, is, product bestaat merendeels uit water, fructose, fructose siroop en ja, echt uh, amper uit die, eh, die eerder genoemde luxe fruitsoorten. Ja, Appelsap. 1 of 2 procent of zo van die. Ja, precies, heel weinig. Ja, ja, ja. nou ja, het is allemaal duidelijk hoe het zit en hoe de consument misleid wordt. Maar de consument die denkt, ik, ga, ik wil daar wat aan doen, die kan ook stemmen, hè? Ja, zeker. En eh, wat dat betreft wil ik echt iedereen oproepen om dit jaar eh, een stem uit te brengen op een van die genomineerden. En dat kan heel makkelijk via www.foodwatch.nl. Tot wanneer kan, dat? Begin eh, juni. Maar wacht er ook niet te lang. Nee, ik wou zeggen, doe het gelijk, want anders vergeet je het zelf weer en dan wordt het weer niet gedaan. Dus als Precies. u denkt, ik ga stemmen, ga het meteen doen op foodwatch.nl. Ehm, ja, en jullie gaan dan de prijs uitreiken. We horen graag hoe dat in de loop der tijd gegaan is daarna. Eh, we houden jullie op de hoogte. Fijn, dankjewel. Frank Lindler van um, Foodwatch eh, Nederland over de, eh, ja, die gebakken lucht eigenlijk. Hè? Of het <laughs> 2026. Ja, dankjewel. ZVL. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Thank you. wil je weer terug naar mij? Zet dan maar je trots opzij. Mm. En kom maar hier bij mij. Je zegt te gaan, maar weet je wel zeker dat je gaat? Ik pak je hand, ik voel je twijfel en ik weet dat je weet dat je me toch je net je bed uit controle. Is dit natuurlijk wel knap heftig. <laughs> Rockset. Maar uh, we vonden het wel even van belang dat we elkaar even wakker schudden met deze van Rockset dus. En Listen to Your Heart. Goede raad. En het is nog gratis ook. Hè? Replay hoorde je ervoor met Kom dan maar bij mij. Mm Hey, ik uh, vertelde je van onze website. Echt fantastisch hoor. Die wordt eh, altijd à een minuut bijgewerkt als er wat te beleven valt of iets gebeurd is in de regio. Dus wil jij op de hoogte zijn van het allerlaatste nieuws, ga dan naar onze website omroepzvl.nl. Omroepzvl.nl. En eh, ja, daar vind je natuurlijk alle informatie over wat er in de regio gebeurt. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon eh, lekker eh, Facebook en X en weet ik wat allemaal voor socials volgen van onze omroep. Je vindt het allemaal onder omroepzvl.nl. myself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. where rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drip past the flowers that grow so incredibly high. seen. my way to heaven with a prince or a vagabond. de Beatles met Lucy in the Sky with Diamonds, een eh, remix versie. Ik heb nog even op de koptelefoon vergeleken hebben met de oude versie. Ja, het scheelt nog wel hoor. De nieuwe geremixte versie klinkt toch wel een stuk frisser en uh, je hoort meer instrumenten erin. Dat is wel grappig hè? Verder hoorde je Rod Stewart, die is niet geremixed, maar wel prachtig natuurlijk uit 1996, Forever Young. Ja, schiet al aardig op hè? uur is alweer bijna om. Over een eh, minuut of tien gaan we beginnen aan het tweede uur. Dan is het tempo iets hoger dan nu. Dus eh, blijf lekker luisteren, want ook dan heb ik lekkere muziek. En een reportage van mijn collega Jeroen van Gent. Die is erg leuk vandaag. você highway. it, why don't breaking my, breaking my heart. Oh, I wouldn't let go, cause in that world, the other one, our love wouldn't be lost. Prachtige muziek van Sofia Kruithof Och, ze maakt zulke prachtige muziek. En ze heeft net een nieuwe cd uit. En die is echt geweldig. Ze is best wel onbekend, zou je kunnen zeggen. Hoewel ze toch wel bekend is van een paar liedjes die je zo regelmatig in de reclame hoort voorbij komen. Dus ik ga er van tussen. Het is mooi geweest voor het eerste uur. Ik ga even een korte pauze houden. En daarna ben ik bij je terug voor het tweede uur van de zondagmorgen van ZVL. Dus blijf bij me. Blijf bij ZVL.